Maar het is 1 op de 3. Dat blijkt uit een groot onderzoek in Rotterdam door het Erasmus Medisch Centrum. Mensen met overgewicht lopen een groter risico, net als ouderen. Doordat mensen steeds ouder worden, hebben ze ook een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. De politie heeft een Emmer-alert uitgegeven voor een jongen van 12 uit Vleuten. Hij kwam gisteren niet thuis naar school. De politie wil weten of de jongen na school is gezien door bekenden. Erai Zorlu uit Vleuten is 1,55 meter. Gisteren droeg hij een donkerblauwe winterjas met een capuchon en een oranje bies. En verder had hij een donkerblauwe hoodie aan en een donkerbruine broek of donkere spijkerbroek. De Duitse justitie doet onderzoek naar uitlatingen van Pegida-kopstuk Tatjana Vesterlin. Ze wordt verdacht van smaad, opruiing en het oproepen tot het plegen van misdaden. Tijdens eh, toespraken noemt ze vluchtelingen aanvallers en indringers. Ook op Facebook laat ze zich kritisch uit over vluchtelingen. Vesterling is de nummer twee van de Duitse anti-islambeweging. Tegen Pegida-leider Lutz Bachmann loopt al een onderzoek vanwege opruiing. Mensen met autisme vallen tussen wal en schip sinds het Rijk meer zorgtaken heeft uitbesteed aan gemeenten en zorgverzekeraars. Volgens belangenorganisaties van autisten verdwijnen er voorzieningen en lopen wachtlijsten op. Vier op de vijf autisten kunnen met wat begeleiding prima meedraaien in de maatschappij. Maar krijgen ze die begeleiding niet, dan komen ze vaak in zwaardere en duurdere zorg terecht, schrijven de organisaties in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Supermarktconcern Ahold heeft het afgelopen kwartaal meer omzet en meer winst geboekt. De winst kwam uit op 189 miljoen euro, ruim 6% meer dan een jaar geleden. De Albert Heijns haalde meer klanten binnen en het marktaandeel nam toe. Ook de webwinkels van de Ahold doen het goed. De omzet van Albert Heijn Online en Bol.com groeide met meer dan 30%. Het weer bewolkt en wat lichte regen en 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein. 11 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude 7 kilometer na een ongeluk.